10 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Duizenden politieagenten blokkeren in Den Haag de toegang tot een aantal ministeries. Ze vormen een menselijke keten rond de gebouwen. Niemand kan naar binnen. Blokkades duren waarschijnlijk tot 1 uur. Daarna willen de agenten naar het Malieveld om te demonstreren. Omdat agenten uit het hele land aan de actie meedoen... zijn veel politiebureaus vandaag dicht. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt de kritiek van de oppositie op de justitiebegroting te makkelijk. Ze zullen moeten aangeven waar het extra geld voor justitie vandaan moet komen, zei Dijsselbloem in het NOS Radio 1 journaal. Hij reageerde op de kritiek van CDA, SP, D66 en ChristenUnie. Volgens die partijen zijn allerlei beloftes om de veiligheid te vergroten niet nagekomen. Dijsselbloem zegt dat er in het voorjaar al extra geld is vrijgemaakt voor terreurbestrijding en het Openbaar Ministerie. Het Amerikaanse technologiebedrijf HP schrapt 25 tot 30.000 banen, zo'n 10% van het personeelsbestand. Volgens de topvrouw van HP moeten de productiekosten omlaag. De ontslagronde ook gevolgen heeft voor de Nederlandse werknemers van HP is nog niet bekend. In Eindhoven heeft een verwarde man 14 uur in een elektriciteitsmast gezeten. De politie heeft hem uiteindelijk naar beneden gehaald. De man was gistermiddag in de mast op het terrein van een psychiatrische instelling geklommen omdat de politie bang was dat de man door vermoeidheid uit de mast zou vallen, werd hij er met een hoogwerker uitgehaald. Hij is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is de man geen patiënt van de instelling. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanavond vanuit het zuiden een aantal stevige onweersbuien, soms met zware windstoten. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De grootste problemen zijn er nog op de A1 en de A4. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam door een ongeluk bij Muiden. Dat levert 6 kilometer file op, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Dat geldt niet voor de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Want die is nog steeds deels versperd bij knooppunt Burgerveen. Het levert 6 kilometer file op.